uur. René van Brakel met het NOS-journaal. In Den Haag is een politieagent vannacht ernstig gewond geraakt bij een steekpartij. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De agent kwam af op een melding van overlast en werd neergestoken. Een andere agent schoot erop de verdachte neer. Die is ter plekke overleden. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak omdat de politie heeft geschoten. Syrische activisten zeggen dat het leger van president Assad in de provincie Homs zeker 50 mensen heeft gedood. Onder de doden zouden ook kinderen zijn. Als de aantijgingen kloppen is het een van de bloedigste aanvallen sinds het ingaan van het staakt het vuren in april. Dat bestand wordt op grote schaal geschonden. De bijna 300 VN-waarnemers die op de naleving moeten toezien kunnen niet voorkomen dat er gevechten doorgaan. VN-gezant Kofi Annan vertrekt binnenkort opnieuw naar Syrië. Hij wil proberen het staakt het vuren nieuw leven in te blazen. Een school in de Amerikaanse staat Mississippi stopt met het vastzetten van leerlingen met handboeien. Op de school voor moeilijk lerende kinderen werden leerlingen aan palen en beugels vastgemaakt als ze zich niet aan de regels hielden. Zo werd een meisje van 15 uren lang vastgebonden aan een reling omdat ze haar vriendje te luid had begroet in de hal. Ook zat een leerling urenlang met handboeien vast op de gang omdat hij geen riem droeg. Onder meer burgerrechtenactivisten spanden een rechtszaak aan tegen de school in Mississippi, maar nu is een schikking getroffen. De leiding belooft dat de leerlingen alleen nog worden geboeid als ze iets strafbaars hebben gedaan en wachten op de politie. Het weer helder en 11 graden. Overdag zonnig en droog en dan wordt het maximaal 25 graden. Ook met Pinksteren zonnig en warm.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 45. stuck in a mood so far away that it couldn't be good. My back hurt net it rains. Screw England, screw the young and insane. We travel in vain, but the dreams are the same. So look at the heroes in Liverpool.